200 schepen liggen te wachten, waarvan driekwart Nederlands is. De berging wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammoet uit Schiedam. Eerst wordt het schip gestabiliseerd met kabels. Daarna wordt de 2400 ton zwavelzuur eruit gepompt en kan het worden weggetakeld. De berging duurt waarschijnlijk een paar weken. De winnaar van de verkiezingen in Ivoorkust, Ouattara, heeft een exportverbod afgekondigd voor cacao. Daarmee wil hij druk opvoeren op zittend president Bakbo, die weigert op te stappen. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld en een exportverbod zou de geldstroom naar Bakbo moeten afsnijden.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 Dat blijkt uit documenten die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben gepubliceerd. De verslagen zijn afkomstig van Palestijnse onderhandelaars en gaan over de afgelopen tien jaar van de vredesgesprekken. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor dat de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. En ruil daarvoor wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen... om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. De cholera-epidemie in het Caribisch gebied heeft nu ook een leven geëist in de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer is een 53-jarige man die onlangs in het buurland Haiti was, waar de afgelopen maanden al 4000 doden zijn gevallen door cholera.